We zullen hier vandaag, morgen en de komende tijd zijn, zei Clinton. Ze kwam eerder op de dag in Haiti aan met een vliegtuig vol hulpgoederen voor het personeel van de Amerikaanse ambassade. Clinton sprak met de Haitiaanse president René Préval en met Amerikaanse reddingswerkers. Het hoofd van de vredesmissie in Haiti, Hedi Anabi, is doodgevonden onder het puin van het VN-hoofdkantoor. Dat heeft secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. Tunesiër was vermist na de aardbeving van afgelopen dinsdag. Hij was 65 jaar. Net als veel andere gebouwen is het hoofdkantoor in Port-au-Prince totaal verwoest. Ook de vervanger van Anabi, de Braziliaan Luiz Carlos da Costa, is dood in de puinhopen van het gebouw gevonden. Honderden sapenzitters rijden vanochtend vanaf acht verschillende verzamelpunten naar het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Van daaruit rijden ze in konvooi naar het Maxis terrein in Muiden. De sapenzitters willen hun steun betuigen aan het noodlijdende automerk uit Zweden. Als eigenaar General Motors niet met een oplossing komt, dreigt het merk te verdwijnen. Het Saab Support Convoy is een initiatief van de leden van de Nederlandse Saab Forum op internet. Er rijden minstens 46 verschillende Saab modellen mee. Het oudste type is de Saab 92 uit 1951. De popprijs 2009 is toegekend aan Kiteman, een jazz- en hip-hop orkest onder leiding van trompetist Colin Benders... De prijs wordt sinds 1986 uitgereikt aan de band of artiest... die dat jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De bekendmaking was zoals altijd de afsluiting van het popfestival Noorderslag in Groningen. Kaitman krijgt 10.000 euro en een beeldje. Eerdere winnaars waren onder andere Anouk, Armin van Buren en De Dijk.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 to do, baby, when I'm so hurt?